5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Ze gaan samenwerken met Nederlandse oncologen. Ze gaan volgens de Volkskrant nieuwe experimentele kankermedicijnen beschikbaar stellen, zodat die sneller bij patiënten kunnen worden getest. In ruil daarvoor houden de artsen bij hoe de patiënten reageren op de medicijnen. Die informatie is van commercieel belang voor de farmaceutische industrie. Het gaat om medicijnen die al op de markt zijn voor veel voorkomende kankersoorten, maar die mogelijk helpen tegen meer vormen van kanker dan nu bekend is. Bij een massale vechtpartij in een tijdelijke opvang voor minderjarige asielzoekers in Goorle zijn twee mensen aangehouden. Ze liepen allebei steekwonden op tijdens de vechtpartij. Zeker twaalf mensen waren betrokken bij de schermutseling, maar de vechtpartij draaide volgens de politie waarschijnlijk om de twee gearresteerde jonge asielzoekers. De aanleiding voor de vechtpartij is nog niet bekend. Een voormalige vuilnisman uit Los Angeles is door een jury veroordeeld voor de moord op tien vrouwen in de VS. De seriemoordenaar had het gemunt op jonge Afro-Amerikaanse vrouwen, voornamelijk prostituees. Volgende week komt de jury weer bij elkaar om te bepalen of hij de doodstraf krijgt. De politie heeft tien verdachten aangehouden voor de schietpartij in Dordrecht gisteren aan het einde van de middag. Een 38-jarige man uit Dordrecht werd tijdens het bevrijdingsfeest op straat doodgeschoten. De politie heeft negen verdachten in Breda en Raamstonksveer aangehouden. De tiende persoon heeft zichzelf gemeld op het politiebureau. De veertien bevrijdingsfestivals hebben gisteren een record aantal bezoekers getrokken. Er kwamen meer dan 1 miljoen bezoekers op af. Het vorige record stond op 950.000 een paar jaar geleden. De drukte kwam onder meer door het mooie weer en omdat het een vrije dag was vanwege hemelvaart. De festivals in Groningen, Zwolle, Wageningen en Haarlem werden het drukst bezocht.